uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Illinois zijn sinds de jaren 50 zo'n 2000 kinderen misbruikt door geestelijken van de katholieke kerk, blijkt uit onderzoek door justitie. In totaal waren er meer dan 450 daders, veel meer dan de kerk dacht. Volgens het onderzoek keek de kerk vaak weg bij het misbruik en werden daders niet gestraft, maar overgeplaatst. Het wereldberoemde Flatiron Building in New York is bij een veiling voor 161 miljoen dollar verkocht. De koper is een vastgoedontwikkelaar die al deels eigenaar was van het iconische strijkijzergebouw. Het is de tweede keer in korte tijd dat de wolkenkrabber uit 1902 onder de hamer komt. Eind maart had een andere vastgoedontwikkelaar het voor 190 miljoen dollar gekocht, maar die liet na om op tijd een aanbetaling te doen. In een trein die bij Apkoude was stilgezet... heeft de politie een man gearresteerd in verband met een schietpartij. Die was gisteravond op het station van Rotterdam. Een van de twee verdachten werd direct opgepakt... maar nummer twee vluchtte een trein in. Bij station Apkoude werd ook hij opgepakt. En bij de schietpartij raakte een man van 20 gewond. In Engeland is een man na 31 jaar tot levenslang veroordeeld voor de moord op een meisje van zeven. Hij lokte haar destijds mee naar een verlaten gebouw in Sunderland aan de kust. Toen ze zich verzette en begon te schreeuwen, doodde hij haar. Bij een DNA-onderzoek in 2017 kwam daarvoor dat zijn DNA overeenkwam met DNA-sporen op het meisje. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst... na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisploeg. Bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen... en daarvoor kreeg hij rood. Volgens de tuchtcommissie was dat niet terecht. Het weer.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 In een trein die bij Apkoude was stilgezet... heeft de politie gisteravond een man gearresteerd in verband met een schietpartij. Die was eerder op de avond op het station van Rotterdam. In New York is de beroemde strijkijzerwolkenkrabber in korte tijd opnieuw geveild. Het gebouw veranderde voor 161 miljoen dollar van eigenaar. De vorige koper had niet op tijd een aanbetaling gedaan. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Later raakt het overal bewolkt. Het blijft zo goed als overal droog bij 14 graden aan zee tot lokaal 18 in het binnenland.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 Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof?